Volgens activisten was de aanval gericht op een wijk die in handen is van het Syrische regime. Onder de doden zouden 10 militairen zijn. Aleppo is een van de plekken waar het hardst om wordt gevochten in het conflict dat al bijna drie jaar duurt. In Mali is een massagraf ontdekt. Het graf met 21 lichamen werd gevonden in de omgeving van Bamako, vlakbij een legerkamp van generaal Sanogo. De voormalige groentaleider werd vorige week gearresteerd, onder meer op verdenking van ontvoering. Sanogo pleegde vorig jaar een staatsgreep waarbij president Touré werd afgezet. In de Argentijnse stad Cordoba wordt geplunderd omdat de politie staakt. Onder meer supermarkten en elektronica-winkels zijn leeggeroofd. Op straat wordt gevochten en geschoten. Daarbij viel zeker één dode. Acht mensen liggen in het ziekenhuis. De politie van Cordoba staakt omdat gesprekken over loonsverhoging zijn vastgelopen. De Oekraïense premier Azarov heeft de oppositie gewaarschuwd om de situatie in zijn land niet te laten escaleren. In een tv-toespraak zei hij dat demonstranten die de wet overtreden zullen worden gestraft. Gisteren overleefde de Oekraïnse regering een vertrouwensstemming in het parlement. Daarom zijn er volgens de premier geen redenen meer voor de straatprotesten. Mogelijk komt er een koninklijke onderscheiding speciaal voor kinderen. Premier Rutte zei in de Tweede Kamer dat hij positief staat tegenover het idee van het CDA voor zo'n kinderlintje. Volgens Rutte zou een kind een netje kunnen krijgen voor bijvoorbeeld het helpen van een zieke buurvrouw, het opruimen in de wijk of het winnen van een belangrijke sportprijs. De dienst Koninklijk Huis gaat nu overleggen met de organisatie die de lintjes uitreikt.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 Je krijgt de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiderslot 7 kilometer. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en de afrit Geldermalsen 4. A7 Zaandam-Horen bij Purmerend Zuid 4 kilometer. Op de A9 van Amstelveen naar eh, richting Diemen voor knooppunt Diemen 4 kilometer. De A13 dan van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat het vast bij Delft. Daar staat een file van 4 kilometer. Vanaf de andere kant van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en Knopend Kleinpolderplein ook 4. De A15 Europoort Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 5. De A16 Rotterdam-Breda, daar staat het vast voorknopend Ridderkerk. 4 kilometer op de parallelbaan. Op de A20 hoek van Holland-Gouden bij Rotterdam Centrum ook 4. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 7 kilometer.